Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn een stuk minder coronabesmettingen dan vorige week. Afgelopen week nam het aantal positieve tests flink af. waren er 37.000. Die week daarvoor stond te tellen nog op 70.000, zegt het RIVM. We zien dus een hele sterke daling van het aantal positieve testen. We zien dat ook in de meeste leeftijdsgroepen. En we zien ook dat de verspreiding van de jongere leeftijdsgroep naar de oudere leeftijdsgroepen redelijk eh, beperkt is gebleven. En dat is echt een gevolg eh, van de eh, vaccinaties in de oudere leeftijdsgroep. Ook het R-getal is hard gedaald van 1,75 naar 0,8. Betekent dat 100 mensen met corona nu samen 80 anderen besmetten. En dus neemt de verspreiding af. In de ziekenhuizen is het wel drukker. Het aantal ziekenhuisopnames, dat stijgt nog door. Dat is ongeveer ongeveer verdubbeld in een week tijd. En het aantal IC-opnames zelfs verdriedubbeld. En dat komt doordat het altijd een beetje achterloopt op het aantal eh, positieve testen. Het RIVM verwacht komende week een piek in het aantal ziekenhuisopnames. En daarna hopen ze dat de boel stabiliseert. En bij een zware explosie op een industrieterrein in de Duitse stad Leverkusen is een dode gevallen. Ook zijn 16 medewerkers bij het chemische bedrijf gewond geraakt en worden vier mensen nog vermist. Correspondent Judith van der Hulsbeek. In Leverkusen geldt nog steeds de waarschuwing om binnen te blijven voor de mensen met de ramen en de deuren dicht. Want op dit moment wordt daar de verontreiniging in de lucht gemeten. En dat kan nog een aantal uren duren voordat ze eventueel zijn veilig kunnen geven en de mensen weer naar buiten mogen. Ook zijn speeltuinen in de stad de komende dagen afgesloten en moeten mensen spul in de tuin goed afspoelen. Dubbele winst voor Team NL. De voetbalvrouwen wonnen net van China. Met hele dikke cijfers. 8-2 werd het. Miedema viel in en scoorde twee keer. En weer een doelpunt. Weer Miedema. Doelpunt nummer 8. Er is geen betere spits in het vrouwenvoetbal op deze aardkloot dan Vivianne Miedema. Nederland speelt in de volgende ronde tegen Amerika. De hockeymannen wonnen van Canada. En de 3x3 basketballers wonnen niet. Na een nederlaag tegen de Russen zijn zij uitgeschakeld. Dan heb ik het weer nog. Vanavond en vannacht trekken buien over het land. Die kunnen pittig zijn met onweer en veel regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen opnieuw kans op regen, maar wel minder water dan vandaag. En het wordt ietsje frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen redelijk goed door. Er wordt eigenlijk nergens vertraging gemeld. Tussen Uitgeest en Alkmaar rijden momenteel geen treinen door blikseminslag.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 van een 27-jarige man uit Wanningsveen op Mallorca over van Spanje. Dat gebeurt op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter, meldt het OM. De Nedergermaanse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk... worden toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Nederland en Duitsland hadden de 2000 jaar oude grens gezamenlijk ingediend bij de VN Cultuurorganisatie. De afgelopen week is het aantal positieve coronatests flink afgenomen. Het waren er 37.000, bijna de helft minder dan een week eerder. Het weer verspreidt over het land vallen buien, mogelijk met onweer en veel regen in korte tijd. Het is een graad of 24.